Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is van alles mis met de Belastingdienst op Curaçao. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten die de NOS in handen heeft. Mensen met veel invloed op het eiland, zoals politici... konden hun belastingzaken regelen zonder dat het in de boeken terecht kwam. Daardoor zou de Belastingdienst miljoenen euro's zijn misgelopen... en daardoor kunnen veel problemen niet aangepakt worden op Curaçao. Dat zegt correspondent Dick Draaier. Curaçao heeft grote problemen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Eh, een ultramodern ziekenhuis dat nu al zes jaar open is... dat is eigenlijk technisch failliet. Het onderwijs kampt met enorme achterstanden. Maar daar is geen geld voor, althans... Dat geld is er dus kennelijk wel, maar het zit niet in, in Slans schatkist. Dat komt volgens het onderzoek door het hoofd van de Belastingdienst op Curaçao. Belangrijke mensen konden bellen als ze een hoge belastingaanslag hadden... en hij regelde dan stiekem een oplossing voor ze. In het centrum van Doetinchem is vannacht een koffieshop zwaar beschadigd geraakt door een explosie. De klap was zo zwaar dat de deuren uit hun kozijnen vlogen en dakpannen naar beneden kwamen. De koffieshop en het café ernaast blijven voorlopig dicht. Wie er achter de ontploffing zat, is niet duidelijk. Over een half uurtje moet de Franse oud-president Sarkozy zich melden bij de gevangenis in Parijs. Vorige maand werd hij veroordeeld tot vijf maanden cel... omdat hij stiekem geld had aangenomen van de Libische dictator Gaddafi. Het is voor het eerst in bijna 80 jaar dat een voormalig Frans staatshoofd de cel ingaat. gaat. Artis heeft een primeur te pakken. De dierentuin in Amsterdam is de eerste ter wereld die een keurmerk krijgt... omdat ze s'nachts de lampen uitdoen. Het is er dus pikken donker en dat is beter voor de dieren die er leven. En er is nog een voordeel, zegt de baas van het planetarium van Artis. Je ziet veel meer sterren. En eh, ja, vanuit het eh, planetarium is dat voor mij natuurlijk belangrijk. Ik kom heel veel kinderen en volwassenen tegen, die hebben nog nooit de melkweg gezien. Ja, en dat eh, moeten we missen dat mogen we niet missen. Dus eh, ja, uit met die lichten, dacht ik. Dat was ook wel nodig. Artis liet de laatste jaren s'nachts juist steeds meer lampen branden. Op veel plekken zijn ze geswitcht naar ledverlichting. Dat verbruikt haast geen stroom en dus lieten ze de lampen gewoon aanstaan. Het weer nog een kletsnatte dag met veel wind en van tijd tot tijd pittige buien. Het wordt vanmiddag een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam is de weg net weer vrij na een ongeluk... maar vanaf Purmerend heb je nog zeker 30 minuten vertraging. Verder staat er file op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom... bij Leimuiden 10 minuten en op de N201 uit Hoorn richting Hoogdorp.